Jelle Seubring met het NOS Journaal. 13 mensen zijn deze week gearresteerd op verdenking van betrokkenheid... bij de moord op twee naaste medewerkers van de burgemeester van Mexico-stad. Drie verdachten zouden direct betrokken zijn bij de aanslag. Volgens de Mexicaanse autoriteiten is de schutter nog niet opgepakt. De twee medewerkers werden in mei op klaarlichte dag vermoord op een drukke plek in Mexico-stad. Een schutter doorzeefde het tweetal met zeker 12 kogels... De aangehouden verdachten zouden deel uitmaken van een gewapende groepering. Het parlement van de Amerikaanse staat Texas heeft ingestemd met de herindeling van kiesdistricten. Daarmee krijgen de Republikeinen vijf extra zetels in het Huis van Afgevaardigden... die anders naar de Democraten zouden gaan. Met de herindeling proberen de Republikeinen hun nipte meerderheid in het huis veilig te stellen... bij de tussentijdse verkiezingen van volgend jaar. Als ze die meerderheid verliezen, wordt het voor president Trump moeilijker om beleid door te voeren. De herindeling van de kiesdistricten moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat van Texas. Israël is begonnen met voorbereidingen voor de invasie van Gaza-stad. Dat zegt een woordvoerder van het Israëlische leger. Ook zijn de aanvallen op de stad opgevoerd en zijn een aantal buitenwijken bezet. Volgens Al Jazeera worden woningen systematisch opgeblazen om het gebied onleefbaar te maken. Stefan van Baarle stelt zich toch beschikbaar als lijsttrekker van DENK. Hij trok zich vorige week terug omdat hij zich ondermijnd voelde door het partijbestuur. Het bestuur is nu opgestapt en nu voelt Van Baarle zich door de massale steunbetuigingen gesterkt om toch lijsttrekker te worden van DENK. Het weer, vannacht brede opklaringen.